Etienne Verschuren met het nos In het noorden en zuiden van Gaza zijn de afgelopen dag opnieuw pakketten met noodhulp gedropt. Onder meer Jordanië, Duitsland, Frankrijk en Spanje... hebben 90 pallets met voedsel en medische spullen naar het gebied gebracht. Ook Nederland zal vanaf vrijdag twee weken lang hulpgoederen droppen. Internationale organisaties hebben kritiek op de luchtdroppings... omdat de methode duurder is en minder efficiënt dan bevoorrading met vrachtwagens... De trucks staan klaar aan de grens met Gaza, maar worden door Israël maar mondjesmaat toegelaten. Het meisje van bijna één uit Utrecht dat sinds dinsdag was vermist, is terecht. De politie vermoedde dat ze door haar moeder was meegenomen... en dat de rechter had besloten dat ze uit huis geplaatst moest worden. De moeder leidt een zwervend bestaan en er waren grote zorgen over het kind. Afgelopen avond meldde de moeder zich met het meisje op het politiebureau. In Duitsland is waarschijnlijk opnieuw een spoorkabel gesaboteerd. Vrijdag stond in de deelstaat Sachsen-Anhalt een data- en stroomkabel in brand langs een goederenspoor. Deutsche Baan denkt dat die brand is aangestoken. Deze week werd tussen Düsseldorf en Duisburg al twee keer een spoorwegkabel in brand gestoken. Doordat het treinverkeer stilviel op het drukke traject werden tienduizenden reizigers getroffen. Een op de drie verdachten die verhoord worden door de politie heeft een licht verstandelijke beperking... maar dat wordt lang niet altijd herkend, merkt Meld Nieuwsuur lichtverstandelijk beperkte mensen worden vaak op dezelfde manier verhoord als andere verdachten. Dat kan leiden tot verklaringen die niet kloppen. Soms loopt een politiezaak erop stuk. De politie kan erop inspelen door korte vragen te stellen en makkelijke taal te gebruiken. Dat gebeurt volgens experts nu nog te weinig. Het weer. Vannacht regent het in het noorden en in het oosten. In het zuiden blijft het droog. Het koelt af naar 15 graden. De dag begint zonnig. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe.